een Klomp met het NOS-journaal. De Zweedse politie ligt onder vuur omdat hij niks zou hebben gezegd over een massale aanranding van vrouwen op een festival in Stockholm twee jaar geleden. Er komt een groot onderzoek naar het voorval. Volgens de politie waren de mannen die zich aan de vrouwen vergrepen geen Zweden. Tientallen verdachten zijn opgepakt. De curatoren van VND hebben 70 voorstellen gekregen van gegadigden die interesse hebben om Laplace en VND over te nemen, of een van beide. Hieruit hebben ze een selectie gemaakt van meer dan 10 serieuze overnamekandidaten. Wie het zijn is niet bekendgemaakt. Bij een aanval op een winkelcentrum in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn tien mensen gedood. Bij de ingang ontploft een auto waarna het winkelcentrum werd bestormd door gewapende mannen. Ze hebben mensen in gijzeling genomen, maar het is niet bekend hoeveel. Volgens bronnen van persbureau EP zijn er ook 25 gewonden. De aanslag is nog niet opgeëist. Een deel van de bezuinigingen op de politie moet snel worden teruggedraaid, zegt burgemeester Bruls van Nijmegen namens de politie Oost-Nederland. Hij is er door politiechefs op gewezen dat de rek eruit is en dat er alleen maar taken bijkomen. De vluchtelingenopvang en de verhoogde terreurdreiging spelen volgens de politie een belangrijke rol bij de toegenomen werkdruk. Het CNV wil een parlementair onderzoek naar de reeks grote faillissementen van de laatste jaren. In de Nederlandse winkelstraten is de afgelopen maanden de ene na de andere winkelketen over de kop gegaan, waardoor duizenden werknemers hun baan dreigen kwijt te raken. De voorzitter van het CNV wijst op dezelfde ontwikkelingen in de zorg. Thuiszorgorganisatie TSN kreeg onlangs uitstel van betaling. 12.000 banen staan daar op de tocht. Het weer bewolkt met in het noorden soms nog een bui. Vanavond en vannacht ook buien.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 Er staan in de Randstad nu 33 eh, files. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zalbommel 13 kilometer. A7 Zaandam-Hoorn tussen Weidewormer en Avenhoorn 7. Eh, A15 vanuit Rotterdam naar Europoort tussen het knooppunt Vaanplein en Spijkenisse 11 kilometer file. Aan de andere kant van Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Daar staat voor de Van Brienenoordbrug 6 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. Je kan beter voor de parallelbaan kiezen. A20 Hoek van Holland-Gouda voor het Ketelplein 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen.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 Hij komt in juli naar Noorwegen. Het stokje wordt overgenomen door Lauren Elena, die Next Boyfriend voor het voetlicht brengt. Zack Brown is inmiddels genoegzaam bekend. Zijn laatste single Beautiful Drug komt ook voorbij. Van harte welkom en ik wens je weer veel luisterplezier.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 Got me feeling so high. You're such a beautiful joke. Can't get enough. Addicted and I'm dying for a of your love. Got a death wish, baby, baby. Don't want you to save me, save me. She lets her hair down and all of mine stand up. Can't help but stare now gotta feel that touch. Her kiss, my fix, so sweet. Can't quit those lips, are habit to me. Sweet intoxication, and I'm never getting sober. I can tell that the effects are taking over. Pull me in, give me hooks like a junkie. Got me feeling so high. You're such a beautiful drug. baby. Keep driving me crazy. Wat heb ik zoal een petto voor je? Vaste onderdelen zoals het album en de act van de maand komen voorbij. Ook aandacht voor producten uit eigen land. Uit lang vervlogen jaren heb ik Gene Autry uit de mottenballen gehaald. Hij is verantwoordelijk voor de original van deze week met Dead Silver Hair Daddy of Mine. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Chris Stapleton heeft met zijn album Traveler de countrywereld op zijn kop gezet. Hij grijpt terug naar de roots van de muziek en dat wordt in Nashville nauwelijks nog gedaan. Maar nu is Nashville in verwarring. Blijven ze doorgaan met de pulp van nu of doen ze mee met Chris? Ik heb mijn keuze al gemaakt. Ik doe mee met Chris. Tennessee Whiskey. Used to spend my nights out in ballroom. Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom. And scared. Catherine Parham Bricky, opgegroeid in de bergen van West North Carolina, leerde fiddle spelen via de grote namen uit de regio, waaronder Bobby Hicks, Ervil Freeman en Roger Howell. Longing for the Old Days. er iemand het predicaat Queen van de honky tonk verdient, dan is het Amerikaanse zangeres Rosie Flores. De basis van haar muziek, een uitgebalanceerde mix van onder andere country, rockabilly en honky tonk, liggen bij pioniers uit de 50er jaren zoals Rose Maddox en Wanda Jackson.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 Beentjes van de vloer dus. 7 bucks an hour in a chicken suit. like the nerd I beat up back in second grade. My gosh, every year's driving a Porsche with two hot chicks skirting barbecue sauce. My glasses are fogged from the perspiration. Bosses on my back, yellow marsh, i shaking. The going gets tough, the tough gets going. Soon as I pay up my debts, I'll be long, long gone. Seven bucks an hour in a chicken soup. Seven bucks an hour chicken soup. Oh, ah, seven bucks an hour in a chicken soup. Seven bucks an hour in a chicken soup. That Silver Hair Daddy of Mine was de eerste hit van de Amerikaanse cowboy-entertainer Gene Autry. Een duet met collega railroadman Jimmy Lang. De song is geschreven en opgenomen in 1931 en bereikte zijn grootste populariteit in 1935. Volgens mij is dit de eerste keer dat ik zo ver terug ga in de tijd. De original van deze week. vine covered shack in the mountain, bravely fighting the battle of time, is a dear one who's weathered last sorrow, is that silver haired daddy of mine. If I could recall all the heartache Dear old daddy, I cause you to bear. If I could erase those lines from your face and bring back the gold to your hair, if God would but grant me the power just to turn back the pain. give all I own if I could but atone to that silver haired daddy of mine. dear old daddy, to repay. if I could erase those lines from your face and bring back the gold to your hair. If God would but grant me the power just to turn back the pages of time, I'd give all I own if I could but atone that silver-haired daddy of mine. John Keshner and the Hatchet Boys met Rudy from Guarest. running goods across the line. shot into the ground with a je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Ook onder de producten uit eigen land vind je verrassingen. Ooit heb ik G. Reinders van nabij meegemaakt tijdens een trip naar Canada. Hij vermaakte zich op geweldige wijze en scoorde zelfs een duet met Rita Coolidge. Vandaag vertolkt hij Hold On To The Night. Vervolgens luisteren we naar Victoria Eamon met Love Me Just A Little om via Elvis-imitator Pim Maas afscheid te nemen van de songs uit eigen land met Blue Moon of Kentucky. Little John sitting on a sidewalk whistling and shouting obscenities. Girls walk by, act like they don't hear a word. Of vanity, vanity. Red smile flashes ivory teeth. And trying to hold on to the name. Big brothers, they are watching it all. From behind the wheels of a burned out car. They know how the daylight feels. Deep down on, they carry the scars. Call the Alpha by the first name, but the officer don't think that's part of the game. We got one eye on her window and headquarters on the phone. wekelijks op dit station. Kees de Haan. Blue moon, a blue moon, a blue moon, I keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright, you won't bring me back to my baby tonight. Blue moon, keep shining bright. I said blue moon of Kentucky to keep on shining. Shine on the one that's gonna left me blue. I said blue moon of Kentucky to keep on shining. Shine on the one that's gonna left me blue. Well, the heat was on one moonlit night. Stars shine bright, whispered on high. Love said goodbye. Blue moon of Kentucky to keep on shining. Shine on the one that's gonna left me blue. keep on shining. Shine on the one that's gonna left me blue. I said blue moon of Kentucky to keep on shining. Shine on the one that's gonna left me blue. was het blokje country uit eigen land. Als Alan Green Going Bahamas vertolkt denk ik aan hagelwitte stranden, een blauwe zee en veel zon. Misschien mag er ook nog wel een heerlijke cocktail bij. stay here for a long, long while. palm trees sway to the rhythm of the waves on the shore. is het favoriete album van de maand. Chris Stapleton komt op mij over als een ruwe bolster blanke pit. Een singer-songwriter die zegt waar het op staat. Het hart op de juiste plaats dus. Dankzij het winnen van drie awards heeft zijn carrière een geweldige boost gekregen. Traveler is de titelsong van zijn award-winnend album. I see the sunrise creeping in. Everything changes like the desert rhythm, lonesome sound, just like the rubber turning on. op 12-jarige leeftijd speelde Justin Todd Harrod in het barcircuit. Zo kreeg hij de kneepjes van het vak al snel onder de knie. En kwam hij ook in aanraking met de duistere kanten van het barcircuit. Uiteindelijk keerde hij terug op het rechte pad en zingt nu ook country gospel. Met Walk This Way geeft hij zijn visitekaartje af. is the way, the truth and the life. And if you're gonna follow him, there's only one way that's right. The word says there's a way that seems right unto a man. But the end is the way of death, and that ain't in God's plan. And if you wanna get to heaven, you know this much is true. And if you wanna follow Jesus, what you gotta do. You got to walk this way down that straight and narrow road. Walk this way. Don't you care no heavy load? Don't let the world deceive you and then get led astray. Blijf luisteren, want Neil Young neemt ons mee naar het tweede uur van dit programma met Get Back to the Country.